Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Limburgse dorp Herkenbos wordt gefaseerd ontruimd... vanwege de brand in Nationaal Park de Mijnweg. Dat heeft de veiligheidsregio Limburg-Noord bekendgemaakt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel vanwege de rook. Eerder werden al twee zorginstellingen in het dorp ontruimd. In Herkenbos wonen ongeveer 4000 mensen. De evacuees worden opgevangen in een hotel en in sporthallen. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de coronarichtlijnen van het RIVM. De brandweer krijgt hulp van collega's uit Duitsland en België. De meeste coronamaatregelen blijven nog tot 20 mei van kracht. Alleen voor kinderen worden de regels versoepeld. Zo gaan de basisscholen vanaf 11 mei weer open... en mogen kinderen tot 18 jaar vanaf volgende week onder bepaalde voorwaarden weer samen sporten. Andere maatregelen, zoals geen bezoek aan het verpleeghuis, blijven van kracht. Voor evenementen geldt dat ze tot 1 september niet doorgaan, waaronder ook het betaald voetbal. Ajax, Feyenoord en PSV betreuren dat besluit om tot 1 september wedstrijden te verbieden, maar snappen dat het een onvermijdelijke maatregel is. Ook de KVB heeft zich neergelegd bij het besluit. Het bestuur en alle profclubs vergaderen vrijdag om de consequenties te bespreken. De nummer 2 uit de eredivisie AZ heeft nog niet gereageerd op het nieuws. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van de diefstal van het schilderij van Van Gogh uit het Singermuseum in Laren. Het doek uit 1884, Lentetuin, werd eind maart gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man met een moker twee glazen deuren inslaat en met het schilderij onder zijn arm het museum weer verlaat. Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de dader hulp heeft gehad. Het gestolen schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend. En dan het weer. Het blijft helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 8. Morgen opnieuw een zonnige dag met iets minder wind dan vandaag.